veeg je tranen weg. Oh signorina, tranen passen niet bij maneschijn. Veeg je tranen weg. Oh signorina, en laat ons nog even gelukkig zijn. Signorina, adio, ciao, ciao. Signorina, mijn hart blijft je trouw. Ze stonden aan de kade met z'n twee. De scheepsfluit klonk weer moedig door de nacht. Hij fluisterde, ik moet nu weg naar zee. En kuste toen haar rode lippen zacht. je tranen weg. oh, signorina, tranen passen niet bij maneschijn. Veeg je tranen weg, o oh, signorina, en laat ons nog even gelukkig zijn. Signorina, adio, ciao, ciao. Signorina, mijn hart blijft je trouw. Hij streelde voor het laatst haar zwarte haar. Dat hem eens in extase had gebracht. Nog eens kwamen de morgen bij elkaar. Toen is hij weg waren in de nacht. Veeg je tranen weg, oh signorina. Tranen passen niet bij maneschijn. Veeg je tranen weg. O, signorina, en laat ons nog even gelukkig zijn. En laat ons nog even gelukkig zijn.